7 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat proefslachtingen doen bij kippen... om te kijken of er fipronil in het vlees zit. Een woordvoerder zegt dat in het AD. Uit de administratie van het bedrijf dat fipronil gebruikte... voor de bestrijding van bloedluis... blijkt dat er ook is geleverd aan vleeskuikenbedrijven. De NVWA zegt dat vleeskuikens doorgaans niet hoeven te worden behandeld tegen bloedluis. In Willemstad op Curaçao zijn bij een schietpartij vier doden gevallen. Zes gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Schietpartij was afgelopen avond in een wijk met rivaliserende bendes. Onbekenden openden vanuit een auto met een automatisch wapen het vuur op een huis. In Maleisië zijn bij een antiterreuroperatie meer dan 400 verdachten opgepakt. De politie vond in Kuala Lumpur onder meer machines om valse paspoorten te maken. De autoriteiten zeggen dat de operatie vooral is gericht tegen buitenlanders die banden hebben met terreurorganisaties in Syrië en Irak. Bij een inbraak in Groningen is het dagboek van een, van een in de oorlog vermoorde verzetstrijder gestolen. Het dagboek zat in een kluis, die is gestolen bij een neef. Die heeft het boek altijd bewaard, meldt RTV Noord. De familie is bang dat de dieven de waarde van het dagboek niet inzien en het weggooien. Ze roepen de dieven dan ook op het terug te brengen. De huldiging van de Nederlandse voetbalvrouwen gisteravond is zonder problemen verlopen. Zo'n 22.000 fans kwamen naar Utrecht om de Europees kampioen toe te juichen. 10.000 van hen stonden langs het water waar de oranje spelers per boot voorbij kwamen. Sifan Hassan heeft haar favoriete rol op de 1500 meter bij de WK Atletiek in Londen niet kunnen waarmaken. De Nederlandse atlete kwam als vijfde over de finish. De Keniaanse Olympisch kampioene Kip Jegon won het goud. Tot 100 meter voor het einde lag Hassan nog op kop, maar in de laatste meters werd ze door vier concurrenten voorbijgelopen.